toen hij voor een kledingwinkel stond. De politie bevestigt dat de jongen wordt geopereerd. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De 52-jarige automobilist die zondag betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de A10 bij Ossaan, blijft langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen een 44-jarige motorrijder en een 34-jarige vrouw die achterop zat om het leven. De automobilist wordt verdacht van doodslag. Volgens het OM was er een verkeersruzie. De motorrijder zou de auto hebben afgesneden... waardoor de automobilist schrok en de vangrail raakte. Hij zette de achtervolging in en raakte de motor. De motorrijder en vrouw overleefden de val niet. Ze reden tussen de 100 en 130 km per uur. Saoedi-Arabië heeft een aantal mensen op hoge posten vervangen... zoals de minister van Buitenlandse Zaken. De maatregel wordt in verband gebracht met de moord op de journalist Jamal Khashoggi... in de Saoedische ambassade in Istanbul. Adel Al-Jobir is drie jaar minister van Buitenlandse Zaken geweest. Hij werd gezien als een gematigde figuur die vaak het woord voerde namens de regering. Jubier wordt vervangen door de minister van Financiën. Ook worden de baas van de Nationale Garde... en enkele hoofden van Saoedische adviesraden vervangen. En in Turkije wordt een enorm tapijt gerenoveerd. Het is bijna 500 vierkante meter groot... en het lag de afgelopen 120 jaar in een paleis in Istanbul. Maar het is nu toe aan een opknapbeurt. Een kraan moest eraan te pas komen om het kleed uit het paleis te halen. Het is het grootste tapijt van Turkije en het werd in de 19e eeuw gemaakt door tientallen wevers. Die deden daar tien jaar over. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht kan het land inwaarts licht gaan vriezen. Morgen is het overwegend bewolkt. Ook kan er dan wat motregen vallen. Het wordt dan tussen de 5 en de 8 graden.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 Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes I regret nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, Do your trouble, and now I want. a favorite song. Up on them, I can tell they like me. You know all the man them, I try to swipe me. Now that up, could afford to ice me. Tell him that's a batch from the diction on your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scarier. Rude boy, tell me, can you handle all this dairy? Uh, a million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon pictured up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Uh, Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix skated on. I'm sorry. My daddy is Indian. All this curry. Mm. Woman like me, like Mix. Woman Like Me. Welkom terug bij het tweede uur. Ik eh, ga nu eh, speciaal voor Patrick even een uh, plaatje draaien. Hoezo nou weer van mij? Nou ja, vorige week vond jij het een hartstikke leuk nummer volgens mij. Waarschijnlijk vond ik het weer verschrikkelijk, maar oké. Verschrikkelijk? Dit <laughs> Het is het beste nummer wat nu bestaat, joh. Ja, dat is zeker waar. Hey, ja, jij vindt ja. het ook, Ik vind het zeker ook. Me, oh. Ah. Ah. Alsjeblieft. <laughs> Alsjeblieft, Patrick. Ja, dank je. meisje, ben je ready voor die ah, ah ah ah En als je me verlaat, dan kom ik niet over je. En ik doe mijn best om al je wensen te gaan vervullen.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 Maar het nummer hiervoor, dat duurde echt te lang. Nee. <laughs> ha, ha, ha, dat, dat, vond ik nou echt een goede grap, hè? Ja, het was geen grap. het was serieus. Oh, je was serieus. Oh, tuurlijk, joh. Dat was weer een persoonlijke mening van hem. Ja, vooroordeel. nou, even actueel. Hup. Oh, oh, oh oké, oké, oké. Ah, ah. Oh, spannend muziekje. Het eh, artiestennieuws. Het is een eh, succesvol jaar voor Davine Michelle... die je dus net hoorde met de Duurt Te Lang. Want de 23-jarige zangeres scoorde afgelopen jaar een grote hit... met haar koffer van Duurt Te Lang. Zoals je dus net hoorde. Origineel is de eh, van rapper Fit. Alhoewel ken ik die niet eens, rapper Fit. <laughs> Ik ook niet. Nee? Nee. Oh, dan heb ik het niet van een vreemde. De. <laughs> nee, maar ik bedoel onder, de, onder de jeugd. Ja, ja, ja. Is goed. Dat we hem niet kennen, snap je? en door. Eh, die koffer staat nu in de legendarische top 2000 die nu bezig is dus. Eh, van Radio 2 geloof ik. Radio 1. Radio 2. 2. 2. Ja. En eh, daar staat hij op plaats 477. En daarmee is Duur te Lang van Michelle de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer. Nou, netjes gedaan toch? Ja, nou, Hartstikke goed van de... <laughs> staat ook in het voorprogramma van Pink. Ja, klopt, klopt. Dus doet ze goed. Niet nieuw natuurlijk. Ze hebben natuurlijk ook een koffer gedaan van Pink. What About Us. oh ja, ja, die had ik gezien op YouTube. Dus eh, daarom, uh, daarom is het een beetje doorgebroken. Dus eh, nou, we gaan door het nieuws van Adriana Grande. want er is slecht nieuws. De concerten van haar op vrijdag 23 en 24 augustus 2019 zijn volledig uitverkocht. tickets voor de shows in Amsterdamse Ziggo Dome gingen 20 december om 12 uur in de, in de verkoop. Maar 20 minuten later waren geen kaarten meer te verkrijgen. Ah, dan doe je het goed dat, als artiest, eh, denk ik daarom. dan doe je het eh, echt goed. Als je een heel, heel, eh, heel, heel, heel uitverkocht weet te krijgen. Binnen 20, minuten. 20 minuten ook nog. Nou, dus, respect ervoor. Hè? En dan twee en dan twee dagen. Twee, dagen. twee concerten. Twee dagen helemaal leeg. Dat ah, is knap hoor. Ja. En kennen jullie Dua Lipa? Ja, tuurlijk. zeker. Tuurlijk hè? Ja. ja, Zij is de meest succesvolle artiest van het jaar geworden. En dit komt ook vooral door de hit die ze samen met Calvin Harris maakte waarschijnlijk ook wel bekend. Eh, met het nummer One Kiss, die ruim 16 weken in alle toplijsten op nummer 1 heeft gestaan. En hiermee heeft ze het record van Ed Sheeran met Shape of You... en Despacito van Louis Fonsi overtroffen, want deze stonden namelijk allebei... 15 eh, weken op eh, nummer 1 in de hitlijsten. Dus dat is ook wel, netjes, netjes. Doet nou. ook wel goed, die Dua Mooie muziek maken ze dus. En eh, nou hadden we het natuurlijk net over die uh, Ariana Grande. Ja, Ariana Grande. Oh, ook zij heeft weer een nieuw nummer gemaakt. Ja? Weet je over welke ik het heb? Of? Mm, ik niet. Nee, zeg jij het maar. Als ik zeg Thank You, You Next? Ja, die ken ik. Die ken, ik ja, wel. Ja, die ken ik wel. end up with shine Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça monde type, tu croyais quoi On Qu'on se plus jamais.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 Encore t'en as baby, tu dettes ça. Encore t'en as baby. Encore t'en as baby, tu dettes ça. Encore t'en as baby. Oh, tata. Lekker, Lekker. Heerlijk. Lekker uit het dak. Hè? <laughs> dak kan eraf. Lekker, lekker, lekker dance nummertje. Lekker, lekker op te dansen. <laughs> <laughs> Ehm, het is half acht. Oh, het is precies half acht. Hè? gewoon, oh, precies. op de seconde. Op de seconde. Goeie ogen. En het is half acht. Ik heb in het begin gezegd dat we nu zeg maar andere soort muziek gaan draaien. Dus een beetje van eh, vijf jaar geleden of zo. Alhoewel, ja. het eerste nummer is niet echt van vijf jaar geleden volgens mij. Maar... Nee. Oké. ja, brand los, gooi hem erin. ja, ik heb na dit nummer... Ja? Oh ja. Oh, deze kennen jullie, hè? Ja. ja. Hierna heb ik nog een, nog een leuk nummertje. Die gaan we zo meteen even meedoen hier in de studio, denk ik. Oké, okay, ik ben benieuwd. Dus daar komen we hier zo wel achter.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 Come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comer. This is look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Hey, come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the Let's road. Go, go. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. shop dus, Macklemore. En zoals net als zei, ik heb eh, een leuk liedje uitgestook, uh, eh, gezoekt. <laughs> uitgezocht. <laughs> uitgezocht voor jullie. ik, ben lekker bezig, joh. Ja, joh. ja is te werken. Hé, hey, luister even. Ach, god. Oh, nee. Ja, ja. De Magarena. Gaan we, hè? Gaan dansen op de beat. <laughs> Je bent in de weg. Succes. When I dance, they call me Magarena.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 Op het ijs zeker. Ja, ja, <laughs> Tijdens het curlen. Nee, nee, nee, nee. Ik ga niet naar kijken. Ik ga niet kijken. Niet? We zijn nog geplaatst, dus dat oh, we niet meer. U moet toch... Nou, ho, ho, ho, ho, ho, ho. <laughs> ik ben al weg. De deur is daar zit nu bij CFM, hè? Ja, ja. We gaan luisteren naar uh, Vigilant en Shots and Squats. Squats, squats. squats. Gaat lekker. We don't give a fuck. I'll take it from the top. Okay. Drinking, drinking, drinking, drinking, drinking till we rock. Buddy, buddy. be on the dock, take off every top. Time to pump it up, drink until we drop, take another shot, shot. We don't give a fuck. take it from the top. Okay. till we round the clock. now I'm feeling like la di da In the club like we the shoe. Two more, legit. Up in this bitch and we so lit. Oh my God, oh my goodness. Feel good cause I'm sipping on good shit. Two drinks got two fists. Three chicks got two, four, six, juice. Hey. Wait a second, wait a minute, take it to the next level. cool out. Woo. Yeah. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls, and the boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this? en Boys and Girls. En ondertussen is eh, <laughs> even gauw aangeschoven Jaap Koper. Helemaal uitgepeigerd. Nou, nou eh, helemaal niet. Maar <laughs> eh, ik, zit, ik, zit, naar die webcam te kijken. Dus er worden weer duistere, duistere plannen weer gesmeed voor vanavond. Maar dat was al aangekondigd. Vertel, zometeen. Nou, eh, wij hebben straks eh, weer live muziek hier bij Alternative Vim. Eh, dat zijn, dat zijn, het is, ik ga het je nog, leuker, gaat nog leuker maken. Want één van de twee komt gewoon hier uit Zandvoort. Oh, Oh, oh, oh, Ja. Er is er één uit Zandvoort. Degene die nu <laughs> zwaait. dat is, dat is, dat is ja, zie je? Dus eh, twee straten verderop, Julian Ja, zie je? Oh, Kijk, oh, dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Ja, hij heeft het bijna net zo makkelijk gehad als een van zijn, eh, eh, zijn medestudenten. Want die, die zit ook bij het conservatorium in Holland. En dat is Koen Alvarez. Die woont hier ook hier, niet zo gek ver vandaan. En het is 500 meter verderop. Dus ja, dan, dan weet je ongeveer wel hoe de vlag er een beetje voor hangt. Ja. Dus de, de, mannen heten Operation Hurricane. Zijn deelnemers aan de Rob Akda wordt. Gaan ze tegenkomen in de derde voorronde. Dus eh, we gaan ze nog een keer treffen. Dus dan eh, zal... Ze zijn nog niet van me af. Dus, want, ze, eh, want ze komen nog in aanmerking voor een interview tijdens de Rob Akda wordt. Want ja, dan moeten ze nog, nog eventjes een paar lastige vragen stellen. Dus dat gaat wordt in januari. Wat zeg je? Er wordt volop gepromoot door ons. dat is wel de bedoeling, ja. Want kijk, ik zat net er ook even over, over te praten met, met een van de jongens. En ik bedoel, als we gaan kijken van wat er hier in Zandvoort rondloopt vastloopt aan muzikanten... nou, dan kan je er toch ja, nog een leuke band van uh, eh, formeren. Ja, dat zijn <laughs> aardig wat dus- mensen, ja. En ik bedoel, eh, dat, dat zijn een drummer, René van Kolm, bij Doe Maar. Dat niet de eerste, de beste. Oh ja, eh, dan hebben we Ruud Houweling. Dat is eh, ook iemand die, eh, die inmiddels al aardig zijn sporen heeft verdiend in de muziekwereld. nou ja, dan zijn er nog jonge gasten zoals Juriaan, Koen, Alvarez. we hebben nog niet te vergeten Anton Bol en Bas de Jong. Goede drummer. Ook een goede drummer. Dus ja, daar kom je al een aardig we komen <laughs> aardig, aardig, in, in, in, in, dus ja, eh, dat, zijn, dat zijn jongens eh, die, eh, die stevig aan de weg aan het timmeren zijn hier. Dus, ja. dus, gebeurt wel wat in dit, in dit dorp. <laughs> In het gebeurt dorp, genoeg, volgens mij. <laughs> en daar zijn we wel alleen maar blij mee. Dat we dus Zeker. ook gewoon uh, Zandvoortse inbreng hebben. Want ja, dat geeft het zaakje gewoon even wat extra's. En zeker in een programma als dat van ons. Ja, ja. dat is mooi. Leuk. En ik zag net ook voor bijkomen komen op Facebook dat jullie live gaan, geloof ik. Ja, daarom zat ik al naar die webcam eh, te kijken. <laughs> Want ik eh, weet niet welke snode plannen Martijn Luiten daar weer eh, voor heeft. Volgens mij zijn we live in beeld. Dus, nou ja, ik heb, geen <laughs> Niet, maar <laughs> dat zal, dat zal zo dadelijk zijn. wil je dit volgen? Dus tussen 8 en 10 kan je het ook op de sociale media, zou ik zeggen. Ik zou zeggen doen. Ja. ja. kijken. Houd in de gaten. En, eh, en als je dus nu... Uh, zijn, al, zijn de jongens al zijn een beetje aan het warm draaien.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 Ja, lekker ja, gezellig. De muzikanten zijn al bezig voor zometeen tijdens Alternative FM. Blijf dus ook zometeen de volgen op Facebook, onder andere. En ehm, ja, ik wil jullie alvast bedanken. Ja, ja jij ook bedankt, dat wij hier aanwezig mogen zijn. <laughs> zijn jullie er volgende week ook weer bij? Ehm, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik, ik er wel bij. Eh, ik weet niet. Ik weet het niet zeker hoor, maar... Ja, ja. Nou, ik hou het even in het midden. Ja. Eh, eh, oh. <laughs> oh ja, lekker onzijdig houden inderdaad. Ja, ja dat zou ik ook heel Ik heb, eh, ja, nee, komt allemaal goed. en ik heb trouwens... <laughs> ja, ik oh. zie ondertussen even een foto verschijnen. Ja, ja, ja, ehm, ja, Ik heb nog een laatste liedje voor jou. Speciaal alleen voor, jou. Alleen, voor Patrick. alleen voor jou. Alleen, voor mij. <laughs> Klik. ja. Als je het maar laat. Nee, dat, dat is hem niet.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 Ja, ja, oh. Het is keihard je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.